Die vervuiling wordt nu wel gemeten, maar dan gaat het om gemiddelde. Er wordt bijvoorbeeld ook gemeten op zondagmorgen, wanneer er maar weinig verkeer is. Een aantal oppositiepartijen en het CDA willen dat de regels voor het meten van de vervuiling wordt aangepast. Strafrechtadvocaten hebben gedreigd om geen prodeo-hulp meer te verlenen. Ze zijn kwaad op staatssecretaris van Justitie Teven... die de helft wil bezuinigen op de vergoeding die advocaten daarvoor krijgen. Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoor een advocaat raadplegen... waardoor de druk op de gratis rechtsbijstand is toegenomen. Justitie is bang dat er niet genoeg geld is om de prodeo-advocaten het hele bedrag te betalen. Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft lovende woorden gesproken over het Egyptische leger. Dat gedraagt zich in zijn ogen voorbeeldig door niet in te grijpen bij de protesten tegen president Mubarak. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij zijn Egyptische collega Suleiman nog eens aangedrongen op een snelle en vreedzame machtsoverdracht. In Egyptische steden is het verzet tegen president Mubarak gisteren weer opgeleid. De politie in Utrecht maakt jacht op twee autodieven. De mannen hadden in Maarsen een auto gestolen, maar de politie kwam ze al snel op het spoor. Na een wilde achtervolging lieten de dieven de auto achter in de staatsliedenbuurt en gingen er te voet vandoor. De auto is zwaar beschadigd. De Utrechtse politie heeft een deel van de staatsliedenbuurt afgezet, maar de dieven zijn nog niet gevonden. Het weer, in het noorden plaatselijk dichte mist, elders nevelig en lichte vorst, later vrij zonnig en droog. Het wordt 5 graden op de Wadden tot 9 graden in Limburg. Morgen is het bewolkt met regen en wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.